Jobboot met het NOS-journaal. Beschuldigde de Nederlandse regering van een te lax anti-rookbeleid. Een brief in het medische tijdschrift The Lancet schrijven ze dat dit beleid tot 2040 kan leiden tot 145.000 onnodige sterfgevallen. De specialisten op het gebied van onder meer kanker en astma hebben grote bezwaren tegen de versoepeling van het rookverbod in de horeca. In Nederland mag er gerookt worden in bars die geen personeel in dienst hebben. Ook vinden de specialisten dat de waarschuwingen op de pakjes sigaretten niet genoeg afschrikken. De groei van de Nederlandse economie komt volgend jaar vrijwel tot stilstand. Dat staat in de halfjaarlijkse raming van de Nederlandse bank. Volgens DNB komt de economische groei over heel 2011 nog uit op 1,4 procent. Maar de vooruitzichten zijn slecht. Voor heel 2012 rekent de bank op groei, maar die komt niet uit boven de 0,2 procent. Ook loopt de werkloosheid de komende twee jaar op. Als de ramingen van de Nederlandse bank werkelijkheid worden, zijn volgens bankpresident Knot nieuwe bezuinigingen en hervormingen onontkoombaar. Op de eurotop in Brussel is Groot-Brittannië alleen komen te staan. Het land weigert als enige zich aan te sluiten bij de nieuwe begrotingsunie die de 17 eurolanden willen vormen. Ze willen een verdrag sluiten waardoor landen met een te hoog begrotingstekort gedwongen kunnen worden hun begroting aan te passen. 9 van de 10 EU-landen die de euro niet hebben willen eraan meedoen. In eerste instantie sloot Hongarije zich bij het Britse verzet aan, maar de Hongaarse regering wil het verdrag nu toch aan het parlement voorleggen. Kroatië heeft in Brussel het verdrag over toetreding tot de Europese Unie ondertekend. Als alle lidstaten het verdrag bekrachtigen, wordt Kroatië op 1 juli 2013 lid van de Europese Unie. Het land is dan de 28e lidstaat en het tweede land van voormalig Joegoslavië dat tot de EU toetreedt. Slovenië trad in 2004 toe. Het weer in het noorden bewolkt en nog een enkele bui. In het zuiden geregeld zon. Temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen droog en af en toe zon. Wel iets kouder, dan wordt het maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg 5 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht voor de afrit Avelingen 2 kilometer. A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 2 en verderop bij de afrit Avelingen ook 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Dendel staat 2 kilometer.